One last look, you could see my eyes were asking, and I could feel yours pulling at my sleeve. dames en heren. Herinneren u zich deze nog? Nog, nog, nog, nog, Ja, eh, de man was in Amerika wel, eh, wel bekend. In Nederland geloof ik niet. Ik denk dat hij één grote hit gehad heeft. En dat was dit nummer, So Close. Prachtig liedje. Jake Holmes begonnen in eh, een beetje de folk business. En onder andere ook schrijver van... van, van jingles en zo voor diverse reclamecampagnes. Daar was hij heel erg actief in. So Close, Jake Holmes was dat schrijft H-O-L-M-E-S. Maar dat spreek je toch uit als Holmes. Goed. Eh, we gaan naar Graham Nash, dames en heren. Eh, welkom bij het tweede uur van eh, de vinyljaren. En we gaan een nummer draaien dat heet Wounded Bird. En daar, doet Graham Nash alles alleen. Nou, dat wil zeggen niet vocals en akoestische gitaar. Meer niet. Nee. Dat is alles. Wounded Bird. I've watched you go through changes that no man should face alone. Take to heel or tame the horse, the choice is still your own. But arm yourself against the pain a wounded bird can give. And in the end, remember it's with you you have to live. And in and remember it's with you you have to live. Stand your ground, I think you've got the guts it takes to win. But you must learn to turn the key before she'll let you in. And understand the problems of the girl you want so near. Or you wear the coat of questions till the answer hat is here You'll wear the coat of questions till the answer hat is here Serenade your angel with a love song from your eyes Grow a little taller even though your age defies. Feel a little smaller, and in stature you will rise. A hobo or a poet must kill dragons for a bride. And humble pie is always hard to swallow with your pride. mooi. Jawel, hè? Ja, gelukkig maar. Het vrij lastig om dat te vinden. Ja, dat maar Omdat het een live plaat is natuurlijk. Graham Nash, The Wounded Bird. Prachtig mooi, uh, integer en uh, intiem liedje. Ehm, van de LP Songs for Beginners. We gaan... Wat is het? Wat is het? <laughs> Onze lieve voorzitter komt even binnen eh, stormen. Oh. En die tikt me aan, maar ik schrok me rot. Nou, ja. Die voorzitter ook altijd. <laughs> Nou, oké, we gaan weer verder met waar we voor gekomen zijn. Dames en heren, voor de vinyljaren. Uh, <coughs> zoals ik al zei, eh, Diana Ross. Um, An Evening with Diana Ross. Opgenomen in het... Eh, eh, even kijken, hoe staat er. Oh ja, Amenson Theater. Zo, Amenson, Amenson, ja. Het Amenson Theater in Los Angeles in Californië. In 1976, september 1976, om precies te zijn. Eh, we gaan daarvan een, eh, een track draaien. Weer met allemaal fragmenten van stukken. Dat vind ik juist ook zo leuk. En dat heet The Working Girls. En u gaat achtervolgens, achtereenvolgens eh, gaat u dit dus horen. Lady Sings the Blues. ain't Nobody Business If I Do. I Cried For You. ook le, oh, uh, ook il, il, nou ja, dat weet ik niet. Mijn Frans is altijd ook zo... Le Hawaii. Ja, uh, il, il. Het gaat, om het eiland. Oh, Hawaii. Ja, Oh, Hawaii. Het gaat om het eiland Hawaii. Stormy Weather natuurlijk. En Jump in the Pot. En eh, dat is het... Uh, er zitten nog twee bij, toch? Eh, ja, en I Need a Sugar in My Bowl. En My Man. Het is een hele lange medley, maar het is wel erg mooi. Diana Ross met stukken van, laten we het even zeggen, Billie Holiday, Josephine Baker, Ethel Waters en Bessie Smith. Allemaal legendarische zangeressen uh, blues en jazz en wat ik de geloven. En dat gaan we dus draaien. The Working Girls, Diana Ross. the world to know just what a blues is all about. If I should take a notion to jump into the ocean, ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday If I'm beat up by my papa Ain't nobody's business if I do Cause I'd rather my man would hit me Than for him to jump up and quit me Ain't nobody's business if I do If my man ain't got no money And I say, take it all, honey Ain't nobody's business if I do Nobody's business Holiday, Lady Day, the lady sings the blues, was an important part of my life. You know that. But more than that, she was a part of a chunk of musical history that won't go away. The working girls, the entertainers. In the old days, they were known as sugar babies. Jazz bowls, and blues crooners, and shouters, and in certain parts of New York City, they were even called the dark divas. Wonder why. <laughs> they went around the world in more ways than one. Yes, they did. <laughs> and in certain parts, they were known as Mademoiselle Josephine Baker. Chanami Mon de ces démons Jamais That's French Ils sont si jolis Et c'est langues-là <laughs> Et tu fais parler I should have some fun too Do say Le français est une très jolie langue, mais je l'ai La Becca! Josephine Baker was every girl's dream. Yes, she was. She ran away to Paris. She had to run away to Paris. Peeled those bananas and tore the place apart. And then came Ethel Waters. Sweet Mama String Bean shook her tail feathers in Charleston, and the place nearly tore her apart. <laughs> But Ethel's crowd was a little rougher, if you know what I'm saying. They sure knew how to listen to bad news. <laughs> I don't know why there's no sun up in the sky. Since my man and I ain't together, it's raining all the time. When he went away, the blues came in and met me. If he stays away gonna get me All I do is pray My Lord will let me Walk in the sun Once more I can't go on Everything I have in life is gone can't get my pole sail together. It's raining all the time. Keeps raining all the A street full of more long strokes and low dives in a swimming hole. There was a lady there that could sing. Yeah, she could sing. <laughs> A whole lot of dirty drinking, dirty fighting, and dirty singing. A big woman. The biggest one of them all, Messy Bessie. Smith, that is. Honey, you having trouble with your man? Send him to Dr. Bessie, honey. She'll put one hand on his heart, the other hand on where it counts. Cause she can heal the sick and raise the, uh, I need a little sugar in my bowl. I need a little hot dog between my rolls. Can't stand a little loving, oh, so bad. i have been so funky Feel so bad I need a little steam On my flow Baby, I can fix things up So they'll go What's the matter, hard papa? Come and soothe your mama's soul Cause I need some sugar in my bowl Josephine Beck and Billie Holiday and all of the other ladies in between. They sang about their joy, about their heartache and their pain. You know, that's just another way of saying, Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. when he takes me in his arms. The world is right, all right. What's the difference if I say? mee, hè? Dat je zoiets eh, lekker langs hoort. Eh, Diana Ross, bijna 10 minuten lang. Met een fantastische medley van nummers van Billy Holiday, Bessie Smith, Josephine Baker. En uh, heet Ethel Waters. Oh ja, Ethel Waters. Ethel Waters. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Ethel. Eh, prachtige, eh, allemaal oude, oude jazzy en blues nummers van eh, the Working Girls. Die entertainers, oftewel de dames die eigenlijk voordat Diana Ross zelf bekend werd... de dienst uitmaakten in de Amerikaanse jazz en blues muziek. En met sommige van die dames is het niet al te goed afgelopen, dat weet u. Als u bijvoorbeeld de film Lady Sings the Blues gezien heeft... dan weet u dat Billie Holiday het allemaal niet zo goed heeft gedaan. Of tenminste, ja, verslaafd was. En weet ik het, dronken en drugs. Weet ik het dan niet. Een beetje zoals jouw levensstijl. Uh, ja. <laughs> Van Morrison. Ja, Van, van eh, de LP Saint Dominic's Preview. En ik vind hier ineens nog wat allerlei leuke eh, informatie. Uh, het, eh, de saxofoons op dit nummer worden gespeeld door Jack Stroyer en eh, Jules Broussard. Piano is Mark McFarlane. Mac, uh, nee, Mef, Neftalin moet ik zeggen. Ja, is helemaal goed. de gitaren is Doug Manager. Bill Church doet de bas. Rick Schlossa, alweer een Duitser, ehm, <laughs> doet de drums. Rhythm guitar doet Van Morrison zelf. Trombone Pat O'Hara. Back vocals Janet Planet en Ellen Schreuer. Zal ik maar zeggen. En het nummer dat heet Gypsy. Dit is Van Morrison. LP Saint Dominic's Preview. Lekker hoor, al die... Eh, ja, het leuke van dit programma is dat ik zelf ook eh, allerlei LP's uit mijn uh, jarenlang gevulde platenkast weer herontdek. Dan denk je zo van, nou, thuis ga ik hem ook weer eens draaien. Is wel, wel eens even lekker. Van Morrison, Saint Dominic's Preview. En het is bijna tijd voor de confrontatie, dames en heren. Je weet het, de Beatles tegenover de Stones, oftewel de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ehm, de twee knokploegen staan weer over, tegenover elkaar op het eh, Gasthuisplein natuurlijk. Want wordt straks natuurlijk, dat hoorde zo in de jaren 60. Of je was voor de Beatles, of je was voor de Stones. En eh, de weg, tussenweg was er niet. En als je dan voor allebei eh, was, ja, dan had je eigenlijk weinig vrienden. <laughs> <laughs> ik hield van allebei. Ik vond de Stones goed en ik vind de Beatles ook goed. het eh, maakt me helemaal niks uit. Eh, u weet wat we in de confrontatie doen als u vaker luistert. Wij zetten twee OP's uit ongeveer een vergelijkbare periode tegenover elkaar. In dit geval Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 67. En Their Satanic Majesty's Request uit 1968. Die, de Sgt. Pepper kwam uit en toen vonden de Stones dat ze ook iets psychedelisch moesten gaan doen. Dus eh, die probeerden toen een tegenhanger voor Sgt. Pepper te maken. Helaas, helaas, helaas. Ehm, en dat, die, dat zeg ik niet alleen zelf, maar dat zeggen veel mensen. Eigenlijk veel mensen die de Stones een warm hart toedragen... vinden dit de meest mislukte Stones LP die er ooit gemaakt is. Omdat ze, de Stones hun ruige imago en hun blues uh, eh, eh, imago gewoon lieten varen. En eh, dat hebben ze zich ook behoorlijk aangetrokken. Want vlak daarna dat deze LP uitkwam, gingen ze weer rocken zoals ze Stones horen te doen. Maar goed, eh, ik wacht eigenlijk even tot Maurice klaar is. Want eh, die Sgt. Pepper is een rot OP om nummertjes op te zoeken. Er zitten geen bandjes in. Ik hoop dat ik hem goed heb staan. Ik hoop het ook voor je. Hij begint met een beetje gepingel. ja, hij begint met een, beetje gepingel. Ja. en dan gaat het goed. Dan gaat het goed? Ja. Oké. Heb je de tune al gedaan? Nee, want de tune hebben we niet. Toch? De confrontatie. Ah, kijk, dat is... Zoiets? <laughs> Ja, vind wel goed hoor. Oké, ja, dat komt... Nou ja, we hebben al uitgelegd hoe dat, we hebben al uitgelegd hoe dat komt. We gaan uh, draaien van Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Fixing. Oh. Ja, ja dat is het, dit is nog het laatste oh. stukje van Getting Better. Maar laat maar gewoon. Dat is goed. Ja, zo I'm fixing a and stops my mind from wandering it Ja, de confrontatie Beatles tegenover de Stones, dames en heren, eh, de vast onderdeel van dit programma. En u hoorde van Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, hoorde u het nummer Fixing a Hole. En dat betekent dat we gauw overgaan naar de Satanic Majesty's Request. En dit is dan toevallig een van de hele mooie liedjes die er wel op staan. Want dat konden ze toch echt wel hoor, die Stones. Niet alles is even goed. Ik, ik sla ook bewust een, een, stuk over. Wat alleen maar gefreak en gepiel en weet ik eens. En wat ook bovendien zeven minuten duurt. vind ik... Eh, nou, niet zo sterk. Maar ehm, ik ga daar... Ehm, van, van die LP Desert Magic Request een prachtig nummer draaien. Wat ook een, een hit was eh, van dit album. En wat door vele mensen eh, eigenlijk gezien wordt als een van de weinige leuke composities van deze plaat. Maar dat is eh, de mening van anderen, niet van mij. Ehm, het is wel heel erg mooi. We gaan van de Stones draaien het prachtige stuk She is a Rainbow. Met uh, dat eh, geblur van tevoren of zullen we dat maar overslaan? Ik weet niet wat ervoor zit. Zit er nog geblur voor dan? Ja joh. Oh. Zullen we dat er ook gewoon draaien? Wel ja, tuurlijk. Ik weet, ik weet het niet hoor, want ik weet niet meer wat ervoor zit. Ik heb zo'n tijd niet meer gehoord. Ja, het singeltje wel, maar niet het geblur. Nee, gaat het nu hoor. Alright then now, let's play the close one play the game. Let's get around to do. Now the only gonna turn off is when the whistle's blown. I want you to get one spin, one spin. it up, snow. front of you And her face is like a sail, With a white so fair and pale Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere She combs her hair She's like a rainbow Coming colors in the air mm, Everywhere She comes in seen her all in gold Like a queen in days of old She shoots colors all around Like a sunset going down Have you seen the Lady Pharaoh? She comes in colors everywhere She combs her hair She's like a a Rainbow. En eh, een raar fragment, eh, vooraf wat op de plaat staat. Het zal wel opgenomen zijn op een of andere markt in Londen of zo. Zoiets vermoed ik. ik eh, weet het zo niet. In ieder geval een van de, van de mooie liedjes van deze plaat. Their Satanic Majesty's Request uit 1968. En wat er ook zo mooi aan was in deze plaat was de hoes. Want het was een van de eerste hoesen waar een driedimensionale foto op zat. Dat als je die hoes dus heen en weer haalde, dan gingen de koppen met je mee. Zo. Dat was wel leuk. Maar die hoes heb ik niet helaas. Dat is wel vervelend, maar die heb ik niet. Goed, Stones dus. praat je dan over? Ja, nou, dat vind ik leuk dat te vertellen. te vertellen. Ik, ja, ik heb die LP nooit gekocht in de tijd. Dat zal ik je vertellen. Um, ik, ik heb hem nooit gekocht in de tijd. Was dat ook weer van zo'n eh, ziekenhuis omroep nee, nee, nee, nee, nee. Want op, toen op een gegeven moment heb ik een box gekocht van de Stones waar 12 LP's in zaten. En daar zat hij dus weer wel bij, maar daar zaten de hoezen niet bij. Oh. Dus zodoende. Vandaar. Um, goed, vandaar dus. We gaan gauw verder, want we hebben nog een paar mooie liedjes te draaien. Graham Nash. Graham Nash moeten we doen. Dat gaan we doen. En ehm, dat nummer dat heet Simple Man. En daar hoort u heel apart lead vocals en background vocals en piano Graham Nash. Verder Rita Coolidge die de achtergrondzang doet, background vocals. Dan hebben we... Eh, Dorian Rutnitsky die speelt cello. En David Lindley doet de fiddle. Heel aparte bezetting dus. Luistert u naar Simple Man. I am a simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love, and never hurt so bad at the same time. I'm a simple man And I play a simple tune I wish that I could see you once again Across the room Like the first time I just wanna hold you I don't wanna hold you down I hear what you're saying And you're spinning my head Hij is afgelopen. Hij is echt afgelopen. hij is afgelopen. Oeh. Het was, ook zo'n lekker rustig nummer. Ja, en ik heb je niet even verteld, een beetje, licht niet eens verteld wat de vogel is. Nee. uh, <laughs> Diana Ross. Ja, dat dacht ik al. Ja. Reach out and touch. Oké. Vind ik een prachtig besluit. Dat zal het laatste werkje zijn. Er staat nog veel meer op. Maar we hebben nog meer leuks. Dus ehm, Reach Out and Touch. Eh, zoals Henny Huisman het altijd uitsprak. Reach Out and Touch. <clears throat> ja, Reach Out maar, uh, uh, ja, het eh, staat aan het eind van kant 3. Ja, maar hebben we die niet al gehad dan? Nee. Met de Supremes nee, medley? hebben we nog niet gehad. Nee? Nee, hebben we nog niet gehad. Want we zijn gestopt bij uh, A Symphony. Dus we gaan nu Reach Out en Tuts doen. Zoals Henning juist uitsprak. <laughs> ja, maar goed. maar eventjes uh, doorkletsen. Want hij moet natuurlijk even die plaat opzoeken. Dat is altijd heel ingewikkeld. Dames en heren. Maar hier komt hij. Reach out and touch. Diana Ross. life. Somebody said, You're beautiful. Make this world a better place if you can. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. <laughs> my favorite song for a lot of reasons. Because I get a chance to be with you. I can just stand here and look at you. This song is not very difficult. The words are reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. Would you sing it with me? Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. Reach out. Somebody's hand make this world a better place if you can. Would you join hands with your neighbors up and down each and every aisle? Would you join hands with someone sitting next to you? We're going to hold them high in the air and sway back and forth to one more chorus. Reach out. Diana Ross. Fantastisch. Reach Out and Touch. Opgenomen in, nou ik vergeet iedereen hier de naam van dat theater. Oh ja, het Amanson Theater in Los Angeles. Ehm, California in september 1976. Eh, geweldige plaat, dames en heren. En... Eh, dat was Diana Ross. Want we zien die ziet alweer aardig op. En ik wil nog twee nummers draaien. Dus we moeten even opschieten. Het volgende is van eh, Van Morrison. En ehm, dat is de hit die komt van die LP Saint Dominic's Preview. Ehm, en dat nummer heet eh, Jackie Wilson said I'm in heaven when you smile. Van Morrison, dames en heren. I'm in heaven when you smile. Van Morrison van de LP St. Dominic's Preview. En dat was dus, eh, het laatste wat we van Van horen in deze uitzending, althans. Eh, we gaan eruit, zometeen. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar dat zien we zelf. In ieder geval met eh, de grote hit van dat album Song for Beginners van Graham Nash. Een nummer dat handelt over de democratische conventie in 1968 in Chicago. Waar de nodige rellen uitbraken Onder andere omdat eh, de, het ging natuurlijk om de herverkiezing van Lyndon B. Johnson. En het ging natuurlijk vooral over de Vietnamoorlog die toen in alle hevigheid eh, aan de gang was. Ehm, daar ging het allemaal over. En daar gaat dit nummer dus ook over. Nummer 35 heeft hij gehaald in de US Billboard Hot 100. Wat goed. Ja. ja. Leuk hè? Ja, hartstikke leuk. en dat is nogal wat. 35 poeh, in een top 100. Dat is nogal wat. En in Nederland was het ook een aardig grote hit. Graham Nash van die LP Songs for Beginners. En het nummer dat heet Chicago. she's come to Chicago just to sing In a land that's known as freedom How can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago For the help that we can bring de LP Songs voor Beginners. Chicago was dat. Ja, maar er komt nog een klein stukje ja. achteraan. Eén minuutje nog even. Heel leuk. Gezellig. Ja, leuk deuntje Ja, dat is leuk. Hoort er wel bij, hè? Ja, het hoort er ook bij. kunnen we zeker de wereld veranderen. Ja, we kunnen de wereld Een beter milieu begint bij jezelf. Ja, zo is dat. Of eh, iets anders. Ja, op de single-versie stond dit er trouwens niet achter. Dit is alleen uh, typisch wat op de LP staat. Maar dat maakt van miljard. Goed, eh, nou, we zijn klaar hè? Ja. Ja, helemaal klaar. We zijn helemaal klaar. We zijn helemaal, helemaal klaar mee met jou. Ja, ik ook. Volgende week. Ja. <laughs> Oké. Goed. Uh, Maurice Mulder, dames en heren, onze onvolprezen eh, uh, technicus, hartelijk dank. Uh, nou, Ruud Jansen, jij ook bedankt voor je mooie platencollectie weer meegenomen te hebben. Geweldig. Echt die kasten die iedere week hier naartoe sleept. Ik ja, vind het wel knap hoor, in die trein. Achter op acht in de trein, hè. twee grote kasten. moet je daarvoor een extra kaartje kopen of zo? Nee, ik heb een deal gemaakt met die conducteur. Oké, dat doe je goed. Een kastdeal. <laughs> ik zeg, ik kom uit de kasten. ja, nou, dat vond ik goed. Ja, gelukkig Goed, straks David met zijn programma, namens en over een uurtje. Dat wordt heel gezellig. En uh, zijn moeder is er ook. Ja. Ook gezellig. En, Onze eh, voorzitter is er ook nog steeds. Voorzitter is er ook nog steeds. Die gaat gewoon, die is vandaag aan het controleren bij ons, hè? ja, heb je dat door? Ja, die is controleren of wij het wel goed doen. Ja? Maar... En denk je gelukkig dat, nou, we hebben, het gelukkig dat we ons vandaag een beetje gedragen hebben. <laughs> Ja, we zijn voor het eerst netjes geweest. Nou, dat we niet die drank allemaal in de studio hebben laten komen. Ruud, dat zou je niet zeggen als de voorzitter erbij is. <laughs> en die blote vrouwen die we er altijd bij hebben. Ik denk, nee, zeg dat nou niet tegen, jongen. jongen. Nou, eh, dames en heren, bedankt u voor het luisteren. Eh, dit was het weer. En volgende week gaan we gewoon weer verder. Op twee uur woensdagmiddag de vinyljaren. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. En geniet nog even van het mooie weer, hè? Deze week is nog mooi.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 Het RIVM concludeert na onderzoek dat er geen bewijs is voor wat wel het Balkansyndroom wordt genoemd. Reden voor het onderzoek waren geruchten dat er onder NAVO-militairen opvallend veel sterfgevallen zouden zijn die bij soldaten die in de jaren de 90 in de Balkan dienden. Een verklaring was dat ze zouden zijn blootgesteld aan munitie die was gepantserd met verarmd uranium. De politie van Rotterdam heeft vannacht een automobilist aangehouden die de nieuw voor bijna 2,5 ton aan bekeuringen open had staan. De man van 51 uit Spijkenisse reed rond half twee vannacht door de Botlektunnel toen zijn kentekenplaat werd gecontroleerd. Daaruit bleek dat hij wordt gezocht door het Centraal Justitieel Incassobureau. Hij werd meegenomen eh, omdat hij nog eh, openstaande bonnen had en ze niet direct kon betalen, werd hij vastgezet. In Maastricht heeft de politie door een advertentie op Marktplaats een grote hoeveelheid harddrugs gevonden. Zeven mensen zijn gearresteerd. De politie was het huis ingegaan na een melding dat er een gestolen brommer zou staan. De eigenaar had zijn brommer te koop gezien op Marktplaats. In het huis lag een grote partij harddrugs op tafel. Ook stond de bromfietster waar het allemaal om was begonnen. NAC Breda en Emme staan onder verscherpt toezicht van de KNVB. Volgens de laatste rapportage van de Voetbalbond zijn er 16 clubs waarbij verscherpt toezicht nodig is. NAC en Emme zijn ten opzichte van december nieuw in de lijst. AZ en MVV hebben promotie gemaakt naar categorie 2. Clubs met verscherpt toezicht krijgen van de KNVB drie jaar de tijd om uit de financiële problemen te komen. Lukt dat niet, dan verliezen ze hun licentie. Onder de 16 clubs in categorie 1 zijn zeven eredivisieclubs. Het weer. Het blijft zonnig met stapelwolken. Morgen meer bewolking en buien. Het wordt dan 15 graden aan zee tot 19 in het oosten van het land. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan van de ANEB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij brugge 3 kilometer. Verderop voor knooppunt Hoevelaken 4. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Tiran, vanavond verdwijnt de bewolking, wordt het vrij helder.